uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Regeringspartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon, schrijft het AD. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De partijen hebben een plan gemaakt dat ze gaan voorleggen aan staatssecretaris Harbers, die over asielzaken gaat. Ze willen onder meer dat hij opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen... zoals vorig jaar de zaak van Lily Howick. Het CDA wil dat Harbers desnoods in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid gebruikt... om hun alsnog asiel te verlenen. Een witte politieagent uit Chicago is veroordeeld tot bijna zeven jaar cel... voor het doodschieten van een zwarte tiener in 2014. De jongen van 17 werd 16 keer getroffen. Agent Jason van Dijk zei eerder dat hij zich bedreigd voelde... omdat de jongen een mes had en daarmee naar hem toe kwam. Op beelden van een dashcam in een van de politieauto's... die een jaar na de gebeurtenis werden vrijgegeven, is dat niet te zien. Wel is duidelijk dat Van Dijk bleef schieten... ook toen de jongen al op de grond lag en bijna niet meer bewoog. De beelden leidden tot veel woede en massale demonstraties tegen politiegeweld. De reddingswerkers die in Spanje bij een put op zoek zijn naar de peuter Julen... verwachten dat ze vanmiddag bij hem zijn. Het jongetje is sinds zondag vermist. De reddingswerkers moeten hun graafmethode steeds veranderen... vanwege de harde bodem en verzakkingen in het terrein. Ook wordt de operatie bemoeilijkt door de regen die in het gebied is gevallen. De reddingswerkers proberen Julen nu te bereiken via een tunnel... parallel aan de put van 110 meter waarin het jongetje vast zou zitten... Spaanse functionarissen zeggen dat ze nog steeds hoop hebben dat de peuter leeft. Het weer, vannacht vriest het licht, plaatselijk kan het glad worden...